4 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De orkaan Dorian, die op de Bahama's en het Amerikaanse vasteland afstevend... is uitgegroeid tot een orkaan van de zwaarste categorie. dat betekent dat er windsnelheden tot meer dan 250 km per uur kunnen worden gemeten. Vandaag komt hij aan bij de noordelijke Bahama's. De komende twee dagen kan op sommige plaatsen een meter regen vallen. Dinsdag komt hij waarschijnlijk aan land bij Florida. De KLM annuleert voor morgenochtend 10 vluchten... vanwege de staking van het KLM-grondpersoneel op Schiphol. Het zijn allemaal Europese vluchten, maar welke is nog niet bekend. De luchtvaartmaatschappij annuleert de vluchten uit voorzorg... om de overlast voor reizigers te beperken, maar sluit vertragingen niet uit. Een proef in Drenthe waarbij de eikenprocessierups op natuurlijke wijze wordt bestreden is een succes. Vorig jaar zijn in de gemeente Wapserveen planten neergezet die natuurlijke vijanden van de rups aantrekken... zoals sluipwespen, vliegen, vogels en vleermuizen. Het aantal nesten van de rupsen is daardoor enorm afgenomen. de Nederlandse mannen 8 heeft op de WK roeien in Oostenrijk zilver gewonnen. De acht roeiers stelden daarmee ook hun startbewijs voor de Olympische Spelen veilig. Het achttal maakte het titelverdediger Duitsland lastig... en finishte met maar een halve seconde achterstand. Roos de Jong en Lisa Schenaert veroverden in de dubbel 2 het brons... achter Nieuw-Zeeland en Roemenië. En Max Verstappen is de tweede helft van het Formule 1-seizoen slecht begonnen. In België op het circuit van Spa-Francorchamps viel hij uit. Hij kwam vlak na de eerste bocht in botsing met Kimi Raikkonen. Verstappen reed nog even door, maar zijn wiel blokkeerde...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 Behold these truths. one day, one day, one day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. en mi cama, Me encanta la forma en que me hablas. Jala, invita a tu amiga a la Juana. A que fumemos como fumamos en la juana Siempre andamos positivo. Esa es la forma en que vivo, activo. Que se jode que no es lo mismo. Yo disfruto mientras siga vivo. que si que after all these years you'd like to me to go over everything.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 Havana, ooh, Hey. songs that I have never heard. I don't know what to say. Oh, not another word, just la la la la la. It goes around the world, just la la la la la. It's all around the world, just la la la la la.